Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In Eindhoven staat al uren een grote gaspijp op springen komt door een verzakking in de grond. Noël van Hoofd, verslaggever van Omroep Brabant, is daar nu. Op dit moment zit er over een lengte van 700 meter zit er onder hoge druk gas in de leiding. Ja, en als daar iets met die leiding gebeurt, dan ontstaat hier, zegt de brandweer zojuist, een enorme vuurbal. En dan heb je een enorme stralingswarmte, waardoor je in een grote omgeving eh, eh, ook kans hebt op brandwonden. En daarom is de A2 tussen Eindhoven en Maastricht dicht en is een gebied van 200 meter rond die leiding afgezet. Er wordt hard gewerkt om de boel te herstellen. Tot die tijd kunnen automobilisten de regio Eindhoven beter vermijden, zegt Rijkswaterstaat. Een garagebox met meer dan 700 lachgasflessen. Agenten kwamen die per toeval tegen toen ze in Nooddorp vlakbij Den Haag meegingen met een deurwaarder. Die kan langs omdat er al een tijdje geen huur was betaald. Nou, die lachgasflessen zijn in beslag genomen. Een man van 31 is opgepakt. Er hebben weer te veel mensen geslapen in het opvangcentrum in Ter Apel. Volgens de rechter mogen er daar maximaal 2000 mensen slapen. Dat waren er de afgelopen nacht dus meer. Betekent dat het COA voor de vijfde keer een boete moet betalen aan de gemeente. Volgens de opvangorganisatie zijn de problemen voorlopig ook nog niet opgelost. Ook het Europees Parlement is voor een nieuwe AI-wet. Die moet duidelijk maken wat er wel en wat er niet mag met kunstmatige intelligentie. Je hoort mijn tech-collega Nando Kastelein. Jij kan natuurlijk hele positieve kanten hebben. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuwe medicijnen of het voorspellen van klimaatontwikkeling. Dat kan heel belangrijk zijn. Maar het kan ook negatieve gevolgen hebben. AI kan bijvoorbeeld ook een grote groep mensen automatisch scannen. bijvoorbeeld op eh, kleur of afkomst eruit pikken. En dat is discriminatie. En dat wordt dus verboden. En ook voor chatbots en apps als ChatGPT komen de regels. Het moet duidelijk zijn dat je met een chatbot te maken hebt. Dus een chatbot mag zich niet presenteren als... Hoi, ik ben Nando. En doen alsof mens is. Nee, die moet zeggen ik ben een chatbot, ik ben niet echt. Bedrijven die de regels negeren kunnen een boete tot wel 35 miljoen euro krijgen. Het weer, het blijft droog. Vanavond en vannacht klaart het ook op. En dan krijgen we morgen een lekker lentedagje. Aardig wat zon bij 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files in Noord-Holland tot beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 He's not a fool. Reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make with his father's nine and a broken fuse. see you walk through that classroom door. He's all over primetime news. Mary's got the same size hands as we was hanging in.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 De snelwegen A2 en A67 blijven voorlopig dicht vanwege herstelwerkzaamheden. Bij de high-tech campus dreigt een gasleiding te barsten door een verzakking in de grond. Bij een Israëlische luchtaanval in de buurt van de Libanese stad Tyrus zijn twee mensen omgekomen. Ze reden op de openbare weg. Israël zegt dat een van de doden een belangrijk lid was van Hamas. Drie celgenoten die een gevangene in Antwerpen dagenlang hebben toegetakeld... worden verdacht van poging tot moord. Belgische OM zegt dat ze de man hebben verkracht...